Uur. Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Basisscholen met veel kwetsbare leerlingen krijgen gratis schoolontbijt. Het gaat om ongeveer 500 basisscholen. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat kinderen uit gezinnen die moeilijk rondkomen... met een lege maag aan de dag beginnen. Het kabinet trekt er 5 miljoen euro voor uit. Een voetballer van FC Volendam is per direct geschorst. Het gaat om Terrell Wouter. Hij wordt verdacht van het aanranden en mishandelen van een vrouw in een club afgelopen zomer. De vrouw wees een man af die haar probeerde te versieren... en werd daarna door twee mannen in elkaar geslagen. Volgens de voetbalclub zegt de speler dat hij niets strafbaars heeft gedaan. De politie onderzoekt de zaak. En er wordt weer veel gesnotterd en gehoest. En dat is te merken in de cijfers. De corona-najaarsgolf is begonnen, zegt het RIVM. In een week tijd is het aantal geregistreerde coronabesmettingen... met ruim de helft toegenomen, na zo'n 19.000. Het zat eraan te komen, zegt minister Kuipers. Een tijdje geleden hadden we nog eh, ongeveer 450 patiënten eh, eh, met COVID in het ziekenhuis liggen. En nu zijn het er meer dan 800. Dus dat is een forse stijging. daar eh, was al een reden om vroegtijdig, terwijl er nog niet iets aan de hand was, eh, die herhaalprikronde alweer aan te kondigen in de zomer. Want het RIVM raadt iedereen dus aan om die herhaalprik te halen. Ook roepen ze je op om een wattenstaaf in je neus te stoppen bij klachten en om thuis te blijven als je positief test. Pakt Ajax vanavond punten in de groepsfase van de Champions League. Wil ze nog kans maken op de achtste finale, dan is winnen eigenlijk wel nodig. Ajax Ajax speelt tegen de nummer 1 in hun pool, Napoli. En trainer Schreuder verwacht in ieder geval een spannende pot. Je bent natuurlijk wel berucht op de tegenstander. Hè? En uh, je hebt ook heel veel vertrouwen in je eigen spelers. En je weet wat voor wedstrijd het ongeveer, kan worden. Dat kan ook ons heel goed liggen. Maar we weten ook dat zij ook heel goed zijn. Dus het zijn twee teams die heel aanvallend eh, eh, voor de dag zullen komen. Dat verwacht ik ook van hun. En dat, dat willen wij ook doen. Dus het wordt een heel mooi voetbalgevecht, denk ik. De wedstrijd begint, net als alle andere Europese wedstrijden... met een minuut stilte voor de slachtoffers van de stadionramp in Indonesië. Het weer, een mix van zon en wolken. Vannacht in het noordwesten wat nattigheid. Morgen begint droog, later wat wolken en s'avonds opnieuw wat regen. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten nog meer vertraging zijn op de A4, Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopert meer 20 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor afrit Haarlem-Zuid een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC 10 minuten. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen Osdorp en Zeeburg...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 Hello, son. We're sure glad that you're here. Come on in. Things are not as they appear. Sit right down while we show you how it's done. take a ride. Ain't got much to lose, not even my pride. Bank I buy wish I could stay. Stay around for your free lunch, I got to go. And I hope you understand that I'm not that kind of man. I'm going to LA, gonna take a ride. Ain't got much to lose, not even my pride. somehow I still don't feel right I'm always trying to even up the is als een chameleon van Amerikaanse muziek, die van vorm verandert in personages, tijdperken en genres, met zijn liedjes als grote voorbeeld. Op dit nieuwe album gebruikt Charlie Crockett zijn eigen band, de Blue Drifters. De eerste song was Name on the Billboard. Als het om country gaat, is Charlie van alle markten thuis. Dat blijkt ook via de titelsong van het album And Just Like Honey. city was almost silent as he passed the humming signs on the corner. He heard laughter, made him afraid of what he'd find. He pushed through the door, hypnotized by the sound. Just then, tears overcame his heart began to drown. The man from Waco. was that he shot her while the lovers were embraced with the bullet he intended for the man who took his place. He cried through the night as he made his escape, but the rain that was falling not wash away his shame. The man from Waco on the banks of the Brazos, where the desert willow grows, the clear, shallow water just won't say all it knows. A moment burn in anger, can curse the living through the days. You can let that river take you, but you will never get away. The man from Waco is het favoriete album van de maand. Alle 14 songs hebben iets unieks om van Dallas, Fort Worth, een zeer goed album te maken. Als ik een persoonlijke favoriet mag noemen, dan is dat Sounds Like Something I Do. Het is een vrolijke song, passend bij een heerlijk koel cool biertje. tie one on, little less right and a lot more wrong. Sounds like something I do. Calling in sick when the fish are biting, taking those curves with the gravel flying, keeping one eye on the next horizon. Sounds like something I do. I never had de nieuwe You and Me on the Rock wordt aangedreven door akoestische gitaar en demonstreert Brandy Carlyle's kenmerkende emotionele, soms raspende stem. original van deze week. Townes van Zent introduceerde de song met de volgende verklaring tijdens een privéconcert in Houston. Het kwam tot me in een droom. Ik had een notitieblok bij mijn matras. Ik droomde dat ik een volkszanger was. En dit was het nummer dat ik speelde. En ik werd toevallig wakker, schreef het op en viel meteen weer in slaap. De volgende ochtend werd ik wakker en speelde het door. Het is nooit veranderd. Een van de meest romantische liefdesliedjes van Townes van Zandt. Velen zullen het deuntje kennen uit de duetversie van Emmylou Harris en Don Williams uit 1981. my shoulder down to lay song is al zeven jaar oud, maar pas nu heeft Cody Jinks Loud and Heavy naar de country radio stations gestuurd. Loud thunder heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long strange trip, it's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of a lightning strike. Sometimes the only light when the moon is tucked away Pistons pumping, minds are racing. It's hard to sleep, man, when I'm shaking. Bad news surrounds me. It's always found me creeping up when things are good. Yeah, the dark days find a way. Loud thunder, heavy rain, thin lines wings go and it's a long, strange trip, it's all insane You ain't never gonna be the same Living life through the night Then line of the lightning strike sometimes the only light When the moon is tucked away The camera captures All the things that Make us turn from What we see it's always rolling. It don't stop rolling. I haven't slept in three damn days. Yeah, but who needs that anyway? Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long, strange trip. It's all insane. You ain't never gonna be the same.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 met het hart op de tong, waarin een kwetsbare Cody Johnson reflecteert op de verleidingen in het leven van de muzikant. Hij verontschuldigt zich bij zijn vrouw Brandy, omdat hij veel ontour is, te veel whisky drinkt en haar verwaarloost. have it figured out How not to make the easy things so hard to do I bet that I'd be further down this road If I could read the signs that point me to the truth I never planned on being nothing but a cowboy Somewhere I picked up this old guitar Girl, all I can say is that I'm sorry If I get kinda careless with your heart All the headlines, All the midnights Chasing all that empty Still ain't got it right All the crazy was gypsy I guess all I'm saying is forgive me If I don't know what I'm doing I'm still learning to be human So far I've been good at burning bridges Strike a match and ride right out of town bless your heart for never trying to fix me or quit me wordt wel omschreven als een mix tussen een jonge Mark Knopfler met een twist van een folky Neil Young. Dat blijkt ook weer uit zijn nieuwe song Bittersweet. All that we have longed for These ghosts that want. verhaal achter de liedjes vertellen en als spelend het publiek meenemen in dat verhaal. Alsof je een mooi boek leest en je eigen verbeelding de vrije loop laat. Marianne Lichthart met Same Old Song. tell he had been met Danny Vera schreef Mercy John Rollercoaster. Maar ik kan ook prima op eigen benen staan. Nighttime Walk is haar nieuwste single. to share het blokje Country uit eigen land. De uit Ierland afkomstige Noreen Rabet met haar debuutsingle Redneck Woman. Wat mij betreft gaan we veel vaker van haar horen. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. eerste dat me opvalt bij Drake Milligan is zijn diepe stem. Op soms hoor je Scotty McCreary. Op andere nummers klinkt hij weer wat meer als Josh Turner. Drake pakt dingen ouderwets op. Overdrinking, drinking, Overdrinking, thinking. Bartender troubles in our minds. Empty glasses, floor to ceiling, over drinking, all we're thinking about tonight. Bad decisions, good decisions, what's the difference really in them? Who's to say? But you know we'll keep rolling with the flow.